Er Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Een bijeenkomst van de EU en Turkije in Bulgarije heeft niets opgeleverd. De EU eist onder meer dat Turkije meer werk maakt van het respecteren van de mensenrechten. Ook is de kritiek op de arrestatie van EU-burgers in Turkije... en op de militaire actie tegen Koerden in Syrië. EU-president Tusk zei dat er geen oplossingen of compromissen zijn bereikt. De Turkse president Erdogan zei dat hij blijft hopen op betere betrekkingen met de EU. Hij noemde zijn land een democratische rechtsstaat die de mensenrechten en grondwettelijke vrijheden respecteert. Ook zei Erdogan dat Turkije blijft streven naar een volwaardig lidmaatschap van de EU. Na Groot-Brittannië, enkele andere EU-landen en de Verenigde Staten... zet ook Australië Russische diplomaten uit. Het is een reactie op de vergiftiging van de Russische ex Skripal in Groot-Brittannië. Volgens de Britse regering zit het regime in Moskou achter de aanval. Australische premier Turnbull zei dat twee diplomaten die zijn geïdentificeerd als inlichtingenmedewerkers worden uitgezet. Volgens Turnbull omdat hun werk niet overeenkomt met hun status volgens de afspraken van de Weense conventie. Gisteren werd duidelijk dat al ruim 100 Russische diplomaten in Europa en de Verenigde Staten worden uitgewezen. Uitgerekend tijdens de eerste keer dat het voetbalelftal van IJsland vertegenwoordigd zal zijn op het WK, zullen de regeringsleiders ontbreken. Het is een maatregel van IJsland tegen Rusland vanwege de affaire Skripal, de voormalige dubbelspion die met zijn dochter in Groot-Brittannië werd vergiftigd. Het IJslandse ministerie van Buitenlandse Zaken vindt dat de Russische reactie op de affaire te wensen overlaat. Daarom zal er voorlopig geen bilateraal overleg met de Russen zijn op hoog niveau. Zijn er komende zomer geen vertegenwoordigers van de IJslandse regering aanwezig tijdens het WK voetbal in Rusland.